daartoe gekomen was dat broodmachine leeg. Niks, geen kruimel, geen korst, echt helemaal niks meer. Ik dacht ik ga ontploffen en daarna exploderen. Ik ben dan maar dat machine beginnen molesteren. Ik voel mij juist zoals een negertje uit Somalië. Zonder vliegen naar mijn ogen en niks meer weten. Het wordt wachten tot de bakken wat gaan. Omdat ik veel te heb gewacht. En dan nu dansen in de moshpit.